9 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. Ombudsman Reinier van Zutphen begint een onderzoek naar de zorg voor oud-militairen. Veteranen klagen dat Defensie hen niet goed helpt als ze om hulp of financiële compensatie vragen. Met name als ze een militair invaliditeitspensioen willen... krijgen ze te maken met procedures die soms jarenlang duren. Volgens het AD hebben zich de afgelopen maanden 15 militairen met klachten gemeld bij de ombudsman. Bijna de helft van de huiseigenaren is niet van plan om in de komende vijf jaar zijn huis te verduurzamen. De belangrijkste reden daarvoor is dat mensen niet weten wat voor financiële regelingen ze kunnen verwachten van de overheid. En dat blijkt uit onderzoek van het Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud. Ongeveer de helft van de huiseigenaren vindt dat de overheid hen financieel moet ondersteunen en wacht op regelingen hiervoor. De autoriteit Consument en Markt doet onderzoek naar prijsafspraken door televisiefabrikanten. Ze worden ervan verdacht minimumprijzen op te leggen aan webwinkels, zeggen bronnen tegen de NOS. De tv-fabrikanten willen zo fysieke winkels beschermen, die anders de concurrentie met, webshops niet aankunnen. De ACM zei vorige maand al extra te controleren op deze praktijken, maar wil nu niet ingaan op vragen over een onderzoek. Maar marktleider Samsung bevestigt dat er een onderzoek loopt. Opnieuw is er een recordverkoop geweest bij veilinghuis Christie's. In New York werd 91,1 miljoen dollar betaald voor het werk Rabbit van Jeff Koons. Een stalen versie van een konijn gemaakt van ballonnen. Het is het hoogste bedrag ooit dat is betaald voor een werk van een nog levende kunstenaar. En daarmee is het record verbroken van het schilderij Portrait of an Artist... van de Britse kunstenaar David Hockney. Dat werd afgelopen najaar verkocht voor 90,3 miljoen dollar. Ook bij Christie's. Het weer. De dag begint op veel plaatsen nog met opklaringen. En in het zuidwesten is het ook nog zonnig. Vanuit het noordoosten neemt wel snel de bewolking toe. En later kan het in het oosten en noordoosten wat gaan regenen. Het wordt vandaag 13 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Op de A2 Amsterdam-Den Bosch 6 kilometer file tussen Breukelen en Utrecht. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer Amsterdam-Den Haag tussen Nieuw-Vennep en Rijn rijndijk Dan de A10 Knopend Watergraafsmeer de Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel.